Drie uur. Juri Stubinitsky met het NOS-journaal. Aast vertrekt uit Afghanistan. De spanningen in het land zijn hoog opgelopen nadat er Korans waren verbrand op een militaire basis. Er zijn al een week gewelddadige protesten tegen die verbranding. Een aantal NAVO-landen hebben hun niet-militaire personeel tijdelijk teruggeroepen uit vrees voor geweld. Volgens de Amerikaanse ambassadeur is de situatie verergerd, maar moet er worden gewacht tot de rust terugkeert. Als we weggaan, dan maken de Taliban en Al-Qaeda daar gebruik van, zegt hij. Op de G20-top in Mexico is de druk op de eurolanden opgevoerd. Alleen als de eurozone bereid is het Europese noodfonds uit te breiden... willen andere landen hun bijdrage aan het Internationaal Monetair Fonds vergroten. De eurolanden probeerden in Mexico-stad steun te krijgen voor extra middelen voor het IMF... vanwege de Europese schuldencrisis... Met die middelen kan het IMF op de financiële markten ingrijpen als dat nodig is. Maar landen als de Verenigde Staten, Brazilië en China wilden voorlopig niet toegeven. Donderdag en vrijdag praten EU-leiders in Brussel over de mogelijke uitbreiding van het Europese noodfonds. Bij een ongeluk met een passagierstrein in Canada zijn zeker drie doden gevallen. Ze werkten voor het spoorbedrijf en zaten in de locomotief toen de trein ontspoorde. Ruim 40 passagiers raakten gewond. Er waren ruim 70 mensen aan boord, van wie sommigen bekneld raakten. Het ongeluk gebeurde in de buurt van een station in de stad Burlington in Ontario. De trein was onderweg naar Toronto. Op beelden is een grote ravage te zien. Sommige wagons kwamen dwars op het spoor te staan en één treinstel raakte een gebouw.